Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het duurt nog zeker tot 2029 voordat er één centrale doorstroomtoets is voor groep 8 van de basisschool. Er zijn nu zes verschillende toetsen die bepalen of een leerling het juiste middelbare schooladvies heeft gekregen. Daarop is veel kritiek. Staatssecretaris Bekking wil daarom een centrale doorstroomtoets, maar de invoering daarvan moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd, zegt hij. Hulporganisaties waarschuwen opnieuw voor de humanitaire situatie in Gaza. Het gebied wordt geteisterd door een storm met veel regen... terwijl 90% van de inwoners van Gaza in tenten woont. Die stromen onder water of raken beschadigd. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevaren van onderkoeling... luchtweginfecties en ziektes als cholera. Vanuit Egypte zijn vrachtwagens onderweg met dekens, winterkleding en tenten. Israël laat tegenwoordig wel hulp toe, maar volgens het Rode Kruis niet de afgesproken 600 vrachtwagens per dag. In de Braziliaanse stad Sao Paulo zitten bijna anderhalf miljoen mensen zonder stroom. Door harde wind vielen meerdere bomen op elektriciteitskabels die afbraken. Eerder deze week viel de stroom in delen van Sao Paulo ook al uit door noodweer. De burgemeester verwijt het energiebedrijf te weinig te doen tegen stroomuitval. Telkens als er iets gebeurt zitten wij zonder stroom, zegt hij. Sao Paulo is met 12 miljoen inwoners de grootste stad van Brazilië en heel Zuid-Amerika. Feyenoord lijkt kansloos om nog de tussenronde te bereiken van de Europa League. De Rotterdammers moesten in Roemenië winnen van FCSB en stonden ook ruim voor, maar verloren in de blessuretijd met 4-3. Ook SC Utrecht en Go Ahead Eagles verloren gisteravond, maar Go Ahead heeft nog wel een reële kans om de tussenronde te halen.